Twee uur. Gert Luc met het NOS Journaal. De top van Air France KLM heeft een akkoord bereikt... over de herbenoeming van KLM-topman Elbers. Dat meldt de Franse krant La Tribune. Daarmee zou een einde komen aan de machtsstrijd... die al weken woedt binnen het bedrijf. Elbers bestuurt de Nederlandse tak. Het KLM-personeel vreesde dat de nieuwe topman van een concern... de Canadees Smith van Elbers af wilde. La Tribune schrijft nu dat de huidige organisatiestructuur van het concern... grotendeels behouden blijft. Wel zouden bedrijfsonderdelen van de Franse en Nederlandse tak worden samengevoegd. Bronnen bij KLM zeggen in de Telegraaf dat er alleen een voorstel is en nog geen akkoord. De Turkse politie heeft drie Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, melden Turkse media. Dat gebeurde bij een inval in een huis bij Bursa in het noordwesten van het land. De Nederlanders zouden deel uitmaken van de islamitische staat. Het gaat om twee vrouwen en een man. De vrouwen hebben een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. De man komt oorspronkelijk uit Irak. De twee vrouwen stonden gesignaleerd bij de internationale politiedienst Interpol. Een motocrosser uit Harderwijk die gisteren een ongeluk kreeg op de crossbaan in Ermelo is in het ziekenhuis overleden. De man kwam tijdens de vrije training op het terrein van de crossclub ten val. Andere motocrossers reden vervolgens over hem heen. Op het terrein in Ermelo mag vrij worden getraind als er geen wedstrijden zijn. Het slachtoffer was gisteren pas lid geworden van de motocrossclub in Ermelo bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht drie mensen om het leven gekomen. Eerst werden twee lichamen gevonden. Later bij de berging bleek dat er nog een derde dode was. Ze zaten in een auto die rond half zes van de weg raakte... en vermoedelijk tegen een pijler van een matrixbot reed. De auto is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt waardoor de auto van de weg raakte. De identiteit van de drie slachtoffers is nog niet vastgesteld. Het weer, zon en sluierwolken. Het is 12 tot 16 graden. Morgen in de loop van de dag meer bewolking.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 Never back down, als ze nog niet afstaan. Ik moet hier gaan, damn, ik moet hier gaan. Are you a rich man? Are you a rich man? Moela Mosrario met de shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ooglaag Hongkong, zonder navigation, vacation, pull up zonder tomtom. -tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de X6, pak die MX6, jij dit een X6. Had ik eens kunnen voelen waar dan loop is, kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is. Mannen blijven zoeken waar die coke is, rijden nog die focus, hebben wel uw focus. Zijn nog tussen Jalas en die rokers, fok niet met die jokers, Willy op die motors. Ik veer ik brood, die money uit verveling, wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling. cold out. across the sky and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away, walk away, but it grips me, it grips me but I should call it a day and make my way oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. drunk memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget.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 It doesn't matter, put the phone nothing Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl You know I want you It's not a secret I try to hide You know you want me So don't keep saying our hands are tied You claim it's not in the cards And fate is pulling you miles away never reach from me.